Uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Heeswijk-Dinter is een automobilist zwaar gewond geraakt... bij een vermoedelijke verkeersruzie op een industrieterrein. Het slachtoffer werd in zijn nek gestoken en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de Brabantse politie werd de auto van de weg gedrukt en ramde een schutting. De dader stak daarop het slachtoffer en vluchtte. Politiemensen zoeken de dader, van wie een signalement nog ontbreekt. In Duitsland wordt steeds meer van de harddrug crystal meth uit Nederland onderschept, meldt het AD. Volgens de krant ontdekte de douane in de eerste 10 maanden van dit jaar al bijna 100 kilo. Dat is zes keer zoveel als in heel 2018. Volgens een Duitse politievakbond is het werkelijke aantal kilo's crystal meth... dat via Nederland naar Duitsland wordt gesmokkeld veel groter. Maar zijn er te weinig douanemedewerkers om langs de wegen te controleren. Bij een aanslag van jihadisten op een militaire basis in Mali... zijn zeker 53 militairen en één burger om het leven gekomen. Tien mensen overleefden de aanval. Strijders met banden met Al-Qaeda en IS plegen geregeld aanslagen op militairen in het Afrikaanse land. De democraat Beto O'Rourke heeft zijn presidentscampagne beëindigd. Hij kreeg te weinig steun in de peilingen en van donateurs om zijn campagne een succes te maken. Met zijn vertrek zijn er nog 17 democraten over... die het in november volgend jaar willen opnemen tegen president Trump. De Britse politie zegt dat de 39 mensen die vorige week dood achter in een koelwagen werden gevonden... allemaal uit Vietnam kwamen. Eerder werd gedacht dat de slachtoffers een Chinese achtergrond hadden. In Vietnam zijn twee vermoedelijke mensensmokkelaars opgepakt. En de politie daar heeft nog meer verdachten in beeld. Het weer. In grote delen van het land regent het en het is met een graad of 13 vrij zacht. In de loop van de ochtend breekt vanuit het zuidwesten af en toe de zon door. Het wordt ongeveer 15 graden.